9 uur. Marnix met het NOS-journaal. Twee Nederlandse zweefvliegers zijn om het leven gekomen... toen een vliegtuigjes boven Duitsland tegen elkaar botsten en neerstortten. Een van de slachtoffers is een man van 29. Hij was in de ochtend vertrokken vanaf het vliegveld bij Lemelerveld in Overijssel. De vliegtuigjes stortten aan het begin van de middag neer... op enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De boer die gisteren werd aangehouden nadat een agent zijn pistool had getrokken is vrijgelaten. De man uit het Gelderse Marienvelde moet zich op een later moment melden bij de officier van justitie. Hij werd aangehouden in Blijswijk in Zuid-Holland. De motoragent zou een groep boeren met trekkers de opdracht hebben gegeven om uit te stappen. De boer van 39 zou hebben geweigerd en met zijn trekker zijn afgereden op de motoragent die zijn wapen trok. Bij een inval bij een recyclingbedrijf in Venlo zijn 4 ton aan contant geld en een paar dure auto's in beslag genomen. Politie, justitie en de Fiat vielen het bedrijf binnen omdat het wordt verdacht van witwassen en het overtreden van de milieuregels. Ze zochten bij het bedrijf naar administratie, geld en verborgen ruimtes. Daarbij werd de hulp van Defensie ingeschakeld. Ook in de woningen van drie werknemers en bij een accountantskantoor waren doorzoekingen. Bij een gijzeling en schietpartij in een kerk in Johannesburg zijn vijf mensen omgekomen. De politie kon een onbekend aantal gijzelaars redden. Vier van de slachtoffers werden neergeschoten in een auto die daarna in brand werd gestoken. Er zijn 40 verdachten opgepakt en 30 vuurwapens in beslag genomen. Volgens de politie was ruzie tussen kerkleden mogelijk de aanleiding voor de gijzeling. Het weer. Eerst opklaringen, daarna een frisse nacht met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Morgen droog en meer zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden.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 Nou, dat hangt er nog allemaal om. Dus, eh, ik beter gewoon mijn bek dicht houden en gewoon niks zeggen. En gewoon afwachten wat voor feestjes er allemaal gaande zijn. CFM Zandvoort wordt de muziek van Soul Cat. Met de eh, Lil Live My Life, de Soul Bridge Summer Mix. Onderweg zometeen David Pijn, Makito, Marie Division samen met Andrea Triana. Het Mountains, je de Joe Negro live and direct extended mix. Door hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Bijzonder goedenavond, welkom bij jouw zaterdagavond. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM. FM. FM. FM. and on, it goes on and on. And when I'm on the floor and they ask for more, best believe I'm sure to bring it. From the break the dawn to the early morn, oh, on and on, it goes on and on. And when I'm on the floor and they ask for more, best believe I'm sure to bring it. From the break the dawn to the early morn, oh, on and on, it goes on and on. And when I'm Tell me what you need. I got the heat. I got the heat. is a movement. It's the air that we breathe because we breathe deep to live and we live for this house. because in the beginning when Jack Bowley declared, let there be house, he opened our minds to the possibilities of expression.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 You got to sleep well with yourself. Got to be with yourself all the time. Listen to what I say, my Lord. You can't hide now. You can't hide. No matter where you hide now. You can't hide. No matter where you hide now. parties at. Only on ZFM. Right now. sidewalk. But it was art. You know, you had to be in the know. you didn't know, you didn't know. If you wasn't high, you wasn't messing with you. I think that's what's missing today. a lot of people say they love it. a lot of people say they breathe it, but they don't know it. They didn't do the history. That's all I'm gonna say. It's about one thing. saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Light is in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. Lights down for the one I love right now. We never look better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. Ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss, I, I want another one. You got a sick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind. So Girl, you just own it Cause your body's on fire Show me how to control it and go ahead, you slip and get higher Girl, I love how you roll it I put my hand there Hold it, I'ma be that fire.